De brandweer is met groot materiaal uitgerukt, maar kan het gebouw niet meer redden. De brandweerlieden laten het nu gecontroleerd uitbranden. Niemand raakte bij de brand in Kampen gewond. Venezuela heeft bij de Nederlandse ambassade een klacht ingediend vanwege schendingen van het Venezolaanse luchtruim. Een vliegtuig van de Nederlandse luchtmacht zou eerder deze maand tot drie keer toe de grens hebben gepasseerd. President Chavez spreekt van provocaties. Hij waarschuwt dat de goede betrekkingen tussen beide landen op het spel staan en dat Nederland maatregelen moet nemen. Het is niet voor het eerst dat Chavez zich kritisch uitlaat over Nederland. Vorig jaar zei hij dat de Nederlandse Antillen door de Verenigde Staten worden gebruikt om een aanval op Venezuela voor te bereiden. Minister Verhagen noemde die aantijging toen uit de lucht gegrepen. Amerika heeft bevestigd dat de vermiste Iraanse kerngeleerde Amiri in de Pakistanse ambassade in Washington zit. Maar hij is vrij om te gaan en staan waar hij wil, dus hij kan ook naar Iran vertrekken, heeft minister Clinton gezegd. Volgens Iran is Amiri vorig jaar gekidnapt terwijl hij op bedevaart was naar Mekka. Amerika zou via hem achter Iraanse nucleaire geheimen willen komen. De zaak werd alleen maar raadselachtiger toen verschillende video's van Amiri naar buiten kwamen... waarin hij de ene keer zei dat hij was ontvoerd en de andere keer dat hij in Amerika studeerde. Volgens Amerikaanse media daarentegen was hij overgelopen. Iran en de VS onderhouden geen diplomatieke banden. Iran heeft daarom een kantoor in de Pakistanse ambassade. Dan het weer, opklaringen en minima rond 16 graden. Overdag eerst zonnig, maar al snel toenemende bewolking en in de loop van de dag stevige onweersbuien.